Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza en dit is het nieuws van NOS op 3. Buitenlandse toeristen laten Nederland massaal links liggen. Door corona hebben veel minder Duitsers, Belgen, Britten en noem ze maar op... genoten van de Nederlandse kust, de bollevelden en onze steden. Er kwamen bijna 70% minder toeristen naar ons land dan in pre-corona jaar 2019. En het waren er ook minder dan in 2020. Pluspunt is wel dat veel meer Nederlanders hier vakantie vierden. Dat was goed voor hotels, campings en vakantieparken. Voor dit jaar verwacht de Nederlandse toeristenclub wel weer meer buitenlandse bezoekers tussen de 9 en de 12 miljoen. Het afgelopen jaar kregen meer mensen de diagnose kanker. 124.000 waren het er. Betekent niet per se dat er meer mensen ziek werden. Door de coronapandemie gingen mensen minder snel naar de huisarts. Werden gevallen later ontdekt. Ook de zorg werd gedeeltelijk afgeschaald, zegt het Integraal Kankercentrum. Patiënten moesten langer wachten op een operatie. Moesten, eh, kregen aangepaste schema's. Eh, kregen voor chemotherapie of radiotherapie. Kregen veelal teleconsulting. Ondanks de uitgestelde zorg lijkt het erop dat de meeste patiënten daarvan geen last hebben gehad. Geef je bitcoin of andere cryptomunten op bij je belastingaangifte... is een tip van strafrechtadvocaten en belastingadviseurs. Binnenkort mag de fiscus zelf kijken hoeveel vermogen iemand aan cryptovaluta heeft... staat in nieuwe EU-regels, die waarschijnlijk later dit jaar ingaan, schrijft Trouw. Op dit moment moet de Belastingdienst maar hopen dat cryptobezitters zelf eerlijk vertellen hoeveel ze hebben. Een grote zoektocht naar personeel in de landbouw. Net als bij veel andere sectoren hebben ze ook daar mensen nodig... In de landbouw wordt veel gewerkt met seizoensarbeiders... die een aantal weken in de zomer komen helpen. Deze vrouw die aardbeien en asperges teelt is ook dringend op zoek naar mensen. Voor de zomer ehm, denk ik wel eh, dat wij flink nog aan de slag moeten om, eh, om een personeel eh, bij elkaar, weer bij elkaar te krijgen. Het is niet, niet makkelijk, want allerlei sectoren om ons heen en landen om ons heen die, die trekken ook aan, aan mensen. Een oplossing zou zijn om personeel van buiten de Europese Unie te halen. Het weer regenachtig, maar vanmiddag vaker droog. Met langs de kust soms wat zon. Het is een graad of acht. Morgen precies andersom. Eerst droog, daarna buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is niet echt druk onderweg. Ik heb één noemenswaardige file en die staat op de N205 vanuit Haarlem naar Nieuw-Vennep.